12 uur. Lewin met het NOS Journaal. CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge noemt het onwaarschijnlijk... dat zijn partij bij de volgende verkiezingen met Forum voor Democratie in een kabinet zou gaan. In een podcast over politiek zegt hij dat samenwerking lastig wordt. Onder meer vanwege het geflirt van FVD met Rusland en fout rechts, zoals de Jonge het noemt. Hij zei ook dat een eerdere coalitie van het CDA met de toen net opgerichte PVV ook geen succes was. Dus dat de partij zo'n fout niet nog een keer moet maken. Het dodental door ebola in Congo is gestegen tot boven de 2000. Dat blijkt uit cijfers van de regering. In totaal zijn er ruim 3000 gevallen van besmetting geregistreerd. Hulpverleners krijgen de ziekte niet onder controle... omdat veel besmettingshaarden in oorlogsgebied liggen... en omdat een deel van de bevolking de hulpverleners niet vertrouwt. Zij denken dat medici de ziekte juist verder verspreiden. De organisatie die het Great Barrier Reef bij Australië beheert... is somber over de toekomst van het koraalrif. In een vijfjaarlijks rapport is het toekomstperspectief van het rif... verlaagd van slecht naar zeer slecht. De grootste bedreigingen zijn klimaatverandering... het weglekken van gifstoffen in zee en illegale visserij. Toch is er ook een lichtpuntje. Lokale initiatieven in toerisme om meer rekening te houden met het milieu... hebben geleid tot een kleine verbetering van de waterkwaliteit bij het koraal. En in Rijswijk is vannacht een kapperszaak beschoten. In de deur van de zaak zitten acht kogelgaten. Volgens de politie was er op het moment dat er werd geschoten niemand in de zaak aanwezig. Ondanks het schietincident is de kapper vandaag wel open. De kogelgaten zijn bedekt met een vuilniszak. Het weer, het is zonnig en droog met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen zomers warm met in Limburg uitschieters van 30 graden. Dit was het NOS Journaal.